Annette Schut met het NOS Journaal. De onderhandelingen over het minderheidskabinet gaan nog het hele weekend door. Iets na middernacht kwamen de partijleiders uit het gesprek daarover... maar ze zijn het nog niet over alle onderwerpen eens. Daarbij wordt er ook nog onderhandeld over de financiën. D66-leider Jette zei wel dat ze al heel ver zijn... Ook CDA-leider Bontebal benadrukte dat er nog politieke knopen moeten worden doorgehakt. Vanwege de onderhandelingen gaat Jessel Gus van de VVD morgen niet naar de Nationale Holocaustherdenking in Amsterdam. De gouverneur van de Amerikaanse staat Minnesota roept president Trump op... de duizenden federale agenten in zijn staat onmiddellijk terug te trekken. Die oproep volgt nadat gisteren een man van 37 werd doodgeschoten door zo'n agent. Trump stuurde de agenten naar de staat om illegale migranten op te sporen... Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid had het slachtoffer een vuurwapen... en wilde hij dat gebruiken om de arrestatie van een illegale immigrant te voorkomen. De jongen van 16 die afgelopen donderdag werd gedood in Den Hoorn bij Delft... is om het leven gebracht door messteken. Eerder zei de politie dat er een melding was geweest van een mogelijk schietincident. Voor mogelijke betrokkenheid bij zijn dood zit een 18-jarige man uit Rijswijk vast. Hij werd een paar uur na het incident opgepakt. De kans bestaat dat er meer mensen betrokken waren bij de dood van de jongen uit Delft. Voormalig lijsttrekker Eddy van Heijem van NSC stapt op bij de partij en zoekt een nieuwe baan, heeft hij bekendgemaakt op het partijcongres. Van Heijem was een vertrouweling van oud-voorman Omtzigt. In het kabinet Schoof was hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt tussen de 0 graden in het zuiden tot min 5 in het noorden.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 I close my eyes and all I dream is you. my dream around. Do do do do do do, do. my dream around. get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no.